Je billen naar achteren, voeten naar binnen, tong naar buiten. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa, wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa, wa.